Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Europese Unie Turkije geeft in ruil daarvoor steun bij het opvangen en tegenhouden van vluchtelingen uit Syrië. Dat zijn de EU en Turkije vandaag overeengekomen. Eerder was al afgesproken dat Ankara 3 miljard euro krijgt. Daarvoor worden de levensomstandigheden verbeterd van de ruim 2 miljoen Syrische vluchtelingen. Ook verbetert Turkije de grensbewaking en worden economische vluchtelingen teruggestuurd. Op het heropenen van de onderhandelingen over een EU-lidmaatschap is veel kritiek, met name vanwege de mensenrechten situatie in Turkije. Dierenartsen geven gevallen van dierenmishandeling lang niet altijd door. Dat blijkt uit een enquête van de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht, meldt RTL Nieuws. Ruim 80% van de dierenartsen zegt wel eens een vermoeden te hebben van mishandeling of verwaarlozing, maar zo'n 40% doet daar uiteindelijk niets mee. Volgens de beroepsorganisatie van dierenartsen is het soms lastig om goed vast te stellen of er echt sprake is van mishandeling. Dierenartsen zijn niet wettelijk verplicht om aangifte te doen bij dierenmishandeling of verwaarlozing. Door het onstuimige weer zijn er voor zover bekend geen ernstige ongelukken gebeurd. In het noorden van het land gold vanwege de zuidwesterstorm code oranje. Het KNMI heeft het alarm inmiddels ingetrokken, maar waarschuwt nog wel voor zware windstoten tot 80 km per uur. Op Vlieland werden eerder windstoten gemeten van 100 kilometer. In Groningen raakte een man gewond toen zijn auto van de weg waaide. Door het slechte weer was er vertraging bij onder meer trein, veerboten en vliegverkeer. Het biermerk Grols wordt te koop gezet, schrijft de Sunday Times. De verkoop heeft te maken met de voorgenomen fusie van de twee grootste bierproducenten AB InBev en SAB Miller. Met de fusie ontstaat een bierbrouwer met een wereldwijd marktaandeel van zo'n 30 procent. Het weer, onstuimig met regen en veel wind, vooral in het noorden en westen. De komende uren neemt de stevige wind geleidelijk af, minima vannacht rond 8 graden.